Dag Filip. Goedenavond, Technici. Goedenavond, goedemiddag. Goedemiddag, sorry. <laughs> Oké, okay, lang wakker precies. Ik had niet verwacht dat ik iets moest zeggen. Nee. Dus we dan open voor verrassingen. Hè? Ja. Dus twee uur nieuws van eigen bodem. En we gaan meteen van start, want we hebben heel wat nieuws te brengen. We hebben het eh, onder andere over, dus blijf zeker luisteren, over hoe we gemakkelijk geld kunnen verdienen in Kruibeke. De gemeentelijke premies, en dat zijn er heel wat. En we hebben ook nieuws over de fusie. En wie wil daar niet wat meer over weten? Hoe zit het nu met die fusie? Wordt het nu Beveren? Wordt het nu Zwijnrecht? Of wordt het Beveren en Zwijnrecht? Dat kom je straks allemaal te weten. Ik ben benieuwd. Ja. We gaan eh, dus, zoals gezegd, direct van start. We zijn nog altijd paasvakantie. Hè? Dus we zijn in het midden nu van de paasvakantie. Er is één week gepasseerd en er is nog één week die we te goed hebben. Dus diegenen met kinderen en die een beetje inspiratieloos zijn, die zeggen van oeh, oké, nog een week voor de boeg, wat moeten we met die kleine kotels aanvangen? Wel een goede tip. Eh, je kan op avontuur gaan langs het natuurbelevingspad. Dus je kan met het hele gezin de polders van Kruibeke gaan ontdekken, als je dat al niet gedaan hebt. Maar er is nu ook een bepaalde route die je, die je kan volgen. En je kan dan samen met Xavier de Ree en zijn vrienden het leven in de natuur verkennen. Dus voor kinderen zijn er dan eh, langs die wandelroute allerlei activiteiten voorzien. Je kan testen of je zo ver kan springen als Xavier de Ree. Je komt dan ook te weten wat de ijsvogel graag lust, want die zitten er ook in onze polders, de ijsvogels. Dus dat kom je allemaal te weten en je kan ook actief deelnemen aan die wandeling een wandeling van 4,8 kilometer. En dat doe je door te vertrekken aan het kasteel van Wissekerken. En de route, de exacte route, vind je op www.kruibeke.be. Vind je 4,8 kilometer te lang, dan kan je die natuurlijk naar eigen believen inkorten. Vind je dat wat te kort, dan brei je er gewoon een stukje aan. Dus ga eens op pad in onze eigen polders met je kleine koters of al iets oudere kinderen, kan ook. Of gewoon pakken een picknickzak mee en verken die polder. <laughs> En mijn schoenen staan al klaar, Nicky. Oké, okay, super.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 En jij gaat het hebben over buitenspelen, Nicky? Ja, klopt, inderdaad. Eh, het lokaal bestuur van Kruibeke die stimuleert namelijk het buitenspelen. Zij vinden het belangrijk dat kinderen buitenspelen. Dat is van onschatbare waarde, zegt men, eh, voor de ontwikkeling van kinderen. En hoe doen ze dat? Op twee manieren. Dus op twee manieren eh, organiseert de, het lokaal bestuur van Kruibeke Ehm, het, of motiveert men het buitenspelen? Dat is met de buitenspeeldag op woensdag 19 april. Alle kinderen zijn dan welkom tussen 1 en 5 aan Sportal De Dulpop voor speelplezier en buitenanimatie. Dus 19 april tussen 1 en 5, eh, iedereen welkom aan Sportal De Dulpop. Je kan ook een eigen speelstraat creëren of organiseren. En je kan dan ehm, een, een eh, springkasteel in je eigen speelstraat winnen. Wat moet je daarvoor doen? Dus eigenlijk het hele jaar lang, dus niet specifiek op 19 april, eh, maar het hele jaar lang kan je dus een aanvraag indienen bij de gemeente om je speelstraat af te sluiten, volledig of gedeeltelijk. En de spelende kinderen hebben dan voorrang op alle andere weggebruikers. Voor extra pret kan je een CREA sport- en spelkoffer ontlenen bij het lokaal bestuur van Kruibeke. Om zo'n springkasteel, een gratis springkasteel, te winnen, moet je je aanvraag indienen voor woensdag 31 mei 2023 bij de gemeente, bij Huis van het Kind of je informeert gewoon aan de infobalie bij de gemeente. En dan zul jij, zij je wegwijs maken om zo'n gratis springkasteel in je speelstraat te winnen. Dus doe die aanvraag nog voor woensdag 31 mei. Laat je straat gedeeltelijk of volledig afsluiten. En ja, amuseer je rot in eigen straat. on my side. carry the fire to keep it alive together. Help me carry the fire. This road won't go on forever if I say, shut your eyes. If I say, aches in my shoulder. Think of a birthday. The things you put in your head, they will stay. soul, son, from things it's not meant keep our lights together. iconische live nummer van de Editors, No Sound But The Wind. En we gaan verder, Nicky. Ja, inderdaad. We hebben nog wat nieuws van het lokaal bestuur van Kruibeke. Meer bepaald is een nieuw aanbod bij Zorgpunt Waasland en dat is de avondzorg. Doordat meer en meer mensen op hoge leeftijd langer thuis blijven wonen of na een ingreep sneller het ziekenhuis verlaten, komt er meer vraag naar de avondzorg. Dus heb je hulp nodig bij het avondeten, een laatste avondtoilet of avondverzorging? Wil je veilig en wel in bed geraken? of uit bed geraken, dat is dan voor de dagzorg. Maar in bed geraken s'avonds is voor de avondzorg. Dus je kan terecht bij Zorgpunt Waasland om eh, die hulp daar te krijgen. Wat is dat concreet? Een zorgkundige helpt je tussen vijf en acht s'avonds bij het aan- en uitkleden bijvoorbeeld, de hygiënische verzorging, het nemen van de voorgeschreven medicatie, ondersteuning bij het avondeten en een hartelijke babbel kan er ook wel af. Nu, het biedt de zorgvrager, eh, maar ook zijn naasten, heel wat minder zorgen en extra veiligheid en comfort. Voor specifieke verpleegkundige taken kan je uiteraard ook terecht bij een dienst thuisverpleging. Maar voor die zaken zoals opgesomd kan je dus terecht bij de avondzorg. Naast de dagzorg, zoals gezegd, die al bestaat bij Zorgpunt Waasland, is er dus de avondzorg. Wat er ook is, wat veel mensen misschien niet weten, dat is de karweihulp. Dat is mogelijk voor mensen met een zorgprofiel en namelijk eh, klusjes of onderhoudswerken in en rond je woning kunnen daar aan gevraagd worden aan die mensen van zorg.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 Wie tijdens deze maand de lokale markten bezoekt, maakt kans op mooie prijzen. Deelnemen aan die winactie kan op twee manieren. Dat is langs de ene kant via de invulkaarten. Per aankoop ontvang je een invulkaart van de marktkramer. En die volledig ingevulde kaarten kan je deponeren in de wedstrijdbox die op de markt zelf staat. En een andere manier is via de gratis Ik Koop Lokaal app. Per aankoop kan je bij de marktkramer een QR-code scannen, waarmee je dan kans maakt om te winnen. Ontdek dus zeker op de maandagmarkt in Ruppelmonde, de woensdagmarkt in Kruijbeek of de maandelijkse boerenmarkt in Basel het beste wat onze streek te bieden heeft. Maak kennis met de kwaliteit, versheid en smaak van lokale producten. Kom dus in april zeker je inkopen doen op de lokale markten en wie weet ga je naar huis met een van de mooie prijzen. Die prijzen worden trouwens uitgereikt, als ik mij niet vergis, op woensdag 26 april. En dat zal gebeuren hier op de markt in Kruibeke met de animatie van onze eigen radio, Radio Barbier. Dus van 10 tot 12 kan je luisteren naar de radio op de Markt in Kruibeke. En dan zullen ook de prijzen uitgereikt worden. Dat is voor woensdag 26 april. Dus zorg zeker dat je je stempelkaartje vol hebt. Of dat je de QR-code laat scannen bij de Marktkramer. En maak kans op een van die hele mooie prijzen. En we gaan verder met Redcliffe, Nathaniel en The Nightswits met I Never Get Old. Een nummer van acht jaar oud, maar nu toch al een klassieker. so bad. formidable. You are my love, very, very, very véritable. Et je voudrais pouvoir un jour enfin te le dire, te l'écrire dans la langue de Shakespeare, my Daisy, Daisy, Daisy, désirable. Je suis malheureux d'avoir si peu de mots à t'offrir en cadeau. Darling, I love you, love you, darling, I want you. Et puis c'est à peu près tout. You are the one for me, for me, for me, formidable. You are the one for me, for me, for me, formidable. But how can you see me, see me, see me, me minable Je ferais mieux d'aller choisir mon vocabulaire pour te plaire dans la langue de Molière, toi, tes eyes, ton nose, tes lips adorables. Tu n'as pas compris Tant pis, ne t'en fais pas et viens-t'en dans mes bras, darling. I love you, love you, darling, I want you. Et puis le reste, on s'en fout. You are the one for me, for me, for me, formidable. Je me demande même pourquoi je t'aime. Toi qui te moques de moi et de tout avec ton air canaille, canaille. How can I love you? En Charles Aznavour met For Me Formidable. En hier recht tegenover mij zit voor mij de formidabele Nikki. En zij gaat, het meer hebben, zij gaat het nu hebben over de premies, over over hoe we geld kunnen besparen in de gemeente. Inderdaad, geld besparen of geld verdienen via de gemeente kan op verschillende manieren. Je vindt een premieoverzicht van 2023 in het gemeentelijk infoblad, Kruibeke Info, lente 2023. Maar ik ga toch even nog kort opzommen om degenen die het nog niet gelezen hebben, toch even te informeren of eh, hen eraan te herinneren hoe ze dat kunnen doen of via welke weg. Nu, eh, je kan een lijnkorting krijgen. Wat wil dat zeggen? Dat je 75% korting kan krijgen eh, op de abonnementen van de lijn. Maar natuurlijk zijn er voorwaarden aan verbonden, uiteraard. Dus dat gaat over de inwoners tot en met 64 jaar. Die kunnen die 75% korting krijgen op zo'n abonnement. Er is ook de restafval tegemoetkoming om medische redenen. 30 euro per jaar kan je bekomen als premie bij de gemeente. Dat is voor personen in de thuissituatie met bijvoorbeeld incontinentieproblemen of andere chronische aandoeningen die onvermijdelijk leiden tot een hogere productie van restafval. Ehm, dus 30 euro per jaar kan dan aangevraagd en bekomen worden via de gemeente. Er is ook het energiefonds, er is de geboorte- en adoptiepremie, dat is 30 euro die je kan krijgen per eh, adoptie of per geboorte, aan te vragen via de bevolking van Kruibeke, dienstbevolking. Je kan een huurtoelage bekomen. Natuurlijk zijn er ook weer voorwaarden aan verbonden. Ehm, de inkomsten zijn dan van belang. De, eh, de huur zelf, de te betalen huurprijs, is dan van belang. Maar die toelage die is afhankelijk van het inkomen en de huurprijs. Eh, de voorwaarden zijn na te lezen in het infoblad of op de website van de gemeente. De mantelzorgpremie die je kan bekomen via de gemeente, dat is tussen de 10 en de 50 euro per maand. Kan je aanvragen via diensten welzijn van de gemeente Kruijbeke. Je kan ook een minimale levering aan aardgas eh, bekomen via de gemeente. Voor personen die geen geld hebben om een budgetkaart op te laden, wordt dan een minimale hoeveelheid aardgas ter beschikking gesteld. Er is ook het participatiefonds. Er is een tussenkomst voor het personenalarmsysteem. Dus als je een ouder hebt bijvoorbeeld die een personenalarmsysteem uh, heeft, dan kan je 5 euro per maand bekomen. Ook via de dienst welzijn van Kruibeke. Er is ook de stookoliepremie. Er is een toelage aan personen met een handicap, 75 euro. Er is vermindering op de huisvuilbelasting. Zo betaal je bijvoorbeeld maar de helft van de huisvuilbelasting hier op de gemeente Kruibeke als alleenstaande of als weduwnaar. Ehm, gezinnen die bestaan ook uit hoogstens twee personen, waarvan minstens één persoon de leeftijd van 60 jaar heeft bereikt op 1 januari van dat belastingjaar, heeft ook eh, recht op de helft of vermindering eh, op de huisvuilbelasting. Er is een zwemkorting voor iedereen in het Vita Scheldebad. Dat is het eh, zwembad in Temse. Op vertoon van je identiteitskaart ontvang je 1 euro korting per toegangsticket. Dus dat geldt voor alle inwoners van Kruibeke. Dus die hebben daar een verlaagd tarief. Bewoonde zwaluwnesten. Daarvoor kan je ook heuse premies ontvangen als je 1 tot en met 2 bezette nesten hebt. Dus aan je woning of in je tuin. Dan kan je 25 euro per jaar krijgen zijn dat er veel meer, tot, tot en met 10 bezette nesten 37,5 eh, euro per jaar. En zijn dat er nog meer, tot 25 bezette nesten kan je zelfs 50 euro per jaar krijgen. Voor de gierzwaluwen, als je kan aantonen dat er gierzwaluwen eh, aan je woning wonen, dan kan je 50 euro per nestgelegenheid krijgen. En daar, in dat verband moeten we ook direct misschien even vermelden dat je zelfs via ehm, Kruin kan je een een kunstnest bestellen. Ik ga even kijken, hoe gaat dat in zijn werk? Ehm, je kan een kunstnest aan je gevel hangen. Eh, en daar komen zij dan, die zwaluwen komen daar dan eh, naartoe. Dat wordt dan hun woonst in dat, eh, in dat kunstnest. En als je zo een paar van die nesten hangt en ze worden bewoond, kan je dan ook weer die premie opstrijken. Dus dan kan je best even contact opnemen met Kruin, afdeling Kruin, om zo'n nest aan je gevel te komen bevestigen. Doen dat trouwens ook gratis. De geveltuintjes die krijgen ook een premie en daarvoor krijg je 70% van het totaal van de uitgaven dat besteed is voor de aankoop van aangelegde planten en bloemen terug, met een maximum van 200 euro per woning, te bewijzen via facturen. Meer info kan je bekomen via dienstmilieu van Kruijbeke. Ook voor groenbemesting kan je een premie krijgen. Voor groen in de klas, misschien ook nog een interessante. Dus ben jij leerkracht in een eh, school en wil je toch wat meer, meer, groen in je klas, dan kan je 71 euro per klas krijgen van de gemeente. Moet je even informeren bij dienstmilieu van Kruibeke om je klas wat op te fleuren. Voor de kleine landschapselementen kan je ook een premie krijgen voor het maaien van randen van landbouwpercelen. Gevelrenovatie uh, eh, is ook nog iets dat in aanmerking komt voor gemeentelijke premies. De gemeentelijke aanvullende aanpassingspremie en mijn verbouwpremie. En dan is er nog een premie voor superisolerend glas. Dus dat is een hele boterham. Wil je meer details? Surf dan even naar de website www.kruibeke.be of contacteer de betrokken dienst van de gemeente. Je kan natuurlijk ook even aankloppen bij dienstonthaal van de gemeente en daar meer info bekomen. If you try to be an icon, then the icon becomes you. If you try to be a model, it'll catwalk over you. If you try to walk in straight shoes, then these shoes will bend you too. If you try to be a kid again, the kid will kidnap you. You know it's true. The guy you know, that's just you. And there is nothing you can do. Just like a door you can get through there is no one left to fool. Don't go and drown in that old pool. Don't kid yourself. So don't try to be an icon, come eye inside of you. That picture you in painting doesn't look a thing like you. I'll agree that it's a nice try, but when your paint is dry, we're all just little icons, super you and super I. You know it's true. The guy you know there is nothing you can do. Just like a door you can get through. When there is no one left to fool. Don't go and drown in that old pool. Don't kid yourself.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 Through the ages, she's heading west. From far away, stays for a day, never a friend. nation. Back to nothingness, like a week in the desert. House met speciaal voor Leo. You better be home soon. Leo, die hier normaal gezien hier zou zitten met Kruibeek informeert, maar nu in Senegal zit. En heeft groot gelijk. En voor mensen met bosplannen zou ik toch eventjes de oren spitsen, niet waar, Nicky? Ja, inderdaad, Filip. Als je bosplannen hebt, dan is Boost misschien iets voor jou. Boost, dat is het bebossingsfonds van de Oost-Vlaamse bosgroepen, dat samen met de provincie voor meer bos wil zorgen. Ze doen dit door particulieren met bosplannen een financiële duw in de rug te geven. Je kan je aanvraag indienen voor 30 april, dus voor het einde van deze maand, via www.boostvoorbossen.be En je kan dan kans maken op maximum 25.000 euro steun per hectare. Dus als je nog als je grondbezitter bent en je hebt nog wat hectares liggen in je achtertuin of ergens anders hier in Kruibeke, dan kan je dus kans maken op maximum 25.000 euro steun als je dat stuk grond of die lap dus volledig vol bomen zet, dus bebost. Kruibeke steunt dit initiatief ook en zet zelf in op het aanplanten van bomen. Zo is er de jaarlijkse plantactie in het Kabouterbos en de actieve opvolging op het aanplanten voor wie een kapvergunning kreeg. Heb je zelf ook al één of meerdere bomen aangeplant in je tuin? dan is dat natuurlijk top. Dan kan je ook je groene bijdrage zeker doorgeven via de bomenteller op www.kruibeke.be. Dus Martin, als je nog een stukje grond hebt, plant het eh, maar vol met bomen. Dat is eh, echt iets voor jou, denk ik. <laughs> En nu nog een stripje muziek. Don't let me, don't let me be, be my <laughs> misunderstood van The Animals. baby. Do you understand me now? Sometimes I feel a little mad. But don't you know that no one alive can always be angel. When things go wrong, I seem to be bad. But I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. with a joy that's hard to hide. And sometimes it seems that all I have to do is worry, and then you're bound to see my other side. I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. If I seem edgy, I want you to know. shit. And that's one thing I never meant to do. Cause I love you. Oh, oh, oh, baby, don't you know I'm human? have thoughts like any other one. Sometimes I find myself alone regretting some foolish thing, some little sinful thing I've done. I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. so much space but think twice. Crazy. En straks gaat Nick het hebben over het zomeraanbod voor kinderen op onze Kruibekse gronden. En wie er ook wel op de Kruibekse gronden waren, waren Marble Sounds. En hier hoor je ze met Lieve Light aan. de paasvakantie en we denken al even vooruit aan de zomervakantie, juli en augustus. Er is een zomeraanbod voor kinderen. Dat wordt georganiseerd door het lokaal bestuur van Kruibeken, zoals elk jaar is dat het geval. En het is na de paasvakantie dat via de scholen een kalender wordt verdeeld waarop alle informatie gebundeld staat. Zowel van het lokaal bestuur als van andere organisatoren. De inschrijvingen voor gemeentelijke activiteiten, dus dat zijn eigenlijk de buitenschoolse activiteiten, voor juli en augustus voor kinderen op het grondgebied Groot Kruibeke. Die starten op maandag 24 april 2023 om 8 uur via www.huisvanhetkindkruibeke.be slash activiteiten. Op die website vind je doorheen het jaar ook de andere activiteiten voor kinderen en ouders terug onder het tabblad activiteiten. Zie je de zomeractiviteiten van jouw organisatie graag op de kalender staan? dan had je dat kunnen doorgeven. Die termijn is spijtig genoeg al verstreken, maar dan is het misschien voor volgend jaar. Dan kan je dat doorgeven en dan wordt het mee opgenomen in de kalender. Dus surf even naar ehm, de website van de gemeente, dus www.kruibeke.be slash vakantieplanner of volg via www.facebook.com slash Huis van het Kind Kruibeke. En daar ontdek je alle last minute informatie, herinneringen aan activiteiten en fijne terugblikken met foto's veel te doen, zo te horen, voor de kinderen deze zomer in Kruibeek. Ja, klopt, absoluut. En dan, het is nu zaterdag 8 april, drie minuten na één. Mag het al een beetje swingend zijn? Of? Dat mag zeker, absoluut. Dan gaan we verder met Billy Paul met Your Song. and I'm gonna Texas met Inner Smile. En de gemeente Kruibeek had ook nog een mededeling over kasteel Wissekerke, Nicky. Klopt, ja. Voor degenen die het nog niet weten, het kasteel, ons eigenste kasteel Wissekerke in Basel, heeft terug de deuren geopend voor het grote publiek. Dus je kan binnenstappen in het kasteel Wissekerke. Voor de inwoners van Groot-Kruibeken is dat trouwens gratis. Eh, je kan best op voorhand reserveren online. Dan ben je zeker dat je een audiogids gids ehm, krijgt. Die leggen ze dan voor jou opzij. En scholen uit Kruijbeke die krijgen ook een gratis gids aangeboden. Wat kan je daar beleven in Kasteel En wat is er veranderd? Nu, via een interactief belevingsparcours proef je van het adellijke leven en de woelige tijdsgeest in de 19e eeuw, de glorieperiode van het kasteel eigenlijk, Zoe de Veld neemt je mee op pad doorheen de familiegeschiedenis van Villain 14, het ontstaan van België, de spanningen tussen katholieken en liberalen, de internationale politiek en haar bijzondere band met Napoleon. Want wist je eigenlijk dat ehm, de familie Villain 14 ook, meegewerkt heeft aan de Code Napoleon? dus eigenlijk ons, mhm. ons wetboek is ook meegeschreven eigenlijk door ehm, de familie Villain 14. Dus toch wel belangrijk. Toch, toch, toch vrij straf voor, een, voor hier een kruidbeker. Dat zal wel zijn, absoluut. Ja. Dus dat kom je ook allemaal te weten via dat belevingsparcours en nog veel meer. Er is ook een kinderparcours. Want Serafina de Sphinx is diegene die dan vertelt via de audiogids eh, wat het kasteel in petto heeft van geheimen. Voor jongeren is het, het audioverhaal De Schone Schijn van de 19e eeuw op een hippe soundtrack. Dat is eigenlijk een, een muzikaal parcours. Dus je kan kiezen tussen het gewone, het volwassen parcours, het kinderparcours of het muzikaal parcours. Zo blijft kasteel Wissekerke eigenlijk een familievriendelijke bestemming. Een deel van de beleving kwam tot stand dankzij co-creatie. Wat wil dat zeggen? Het was eigenlijk een intense samenwerking tussen onder andere het lokaal bestuur, het ontwerpbureau Bayeux en lokale talenten, waaronder een historicus, een foodarcheoloog, dat is Jeroen van Varenberg, een grafisch vormgever, een illustrator, een verhalenverteller, een kantkloster, een epoband en nog vele andere. Zij zijn dus eigenlijk de makers van het kasteel die het verschil hebben gemaakt. Tot de verbeelding sprekende projecties, fascinerende objecten, touchscreens, een digitale quiz en soundscapes maken van Kasteel Westerkerke één grote teletijdmachine. De uitnodigende stijlkamers, de doekamers en de droomkamers die spreken alle zintuigen aan. Het kasteel blijft ook een levend kasteel, want de Kruibekenaren die worden in de echt verbonden daar. Dus je kan nog altijd trouwen in het kasteel, het mooie kasteel. Er is ook de Academie voor Beeldende Kunsten die daar zijn thuis heeft. En ook de kelder kan nog altijd gehuurd worden als feestzaal. Alhoewel ik wel heb vernomen dat die eh, kelder voor de rest van het jaar bijna volledig volboekt is. Dus als je nog een, een feestje wil geven in de kelder van het kasteel, surf dan even via de website van de gemeente om te kijken of die nog vrij is. Of contacteer de gemeente even, want die zou heel druk bezet zijn, die kelder intussen. Meer dan ooit is dus het kasteel een dierbare plaats voor buurtbewoners, een huis dat met plezier bezoekers ontvangt. De werken aan het kasteelpark die duren nog wel tot in mei. Zo komt er nog een nieuwe brug naar de polders van Kruibeke, enkele fijne zitplekken en een uitkijkpunt aan het water. Wanneer het zomer wordt, zal je dus heerlijk kunnen kuieren en luieren in het prachtige 19e-eeuwse landschapspark. Noteer ook alvast zondag 25 juni in je agenda, want dan vieren we met z'n allen in het kasteelpark de afloop van het project. Dus er zal heel veel ja, te beleven zijn heel veel eh, muziek en animatie. Dus noteer 25 juni in je agenda. En om een persoonlijke toets te geven, Nicky, het is de moeite om te bezoeken. Want, Absoluut. Want we hebben het al bezocht. Het is echt, echt de moeite. Heel mooi, heel mooi gemaakt. En heel duidelijk en heel toegankelijk ook. Klopt. Hier om in, uh, ja, in te wonen en om zo'n prachtig kasteel te hebben. En voor de gemeente Kruibeek ook om dit, in orde te maken. En we gaan verder eh, met Noir Désir, Zier de Le Portera. Platens en Johan Heldenberg uit de film Broken Circle Breakdown, de Bluegrass Band met If I Needed You. En straks na Vaya Condios met Just a Friend of Mine gaat Nikit nog eventjes hebben over deelfietsen en deelwagens hier in Kruijbeke. said, baby, what's your name? Are you new in this town? Since you walked in, things don't look the same. How about sticking around? The place was dark and a band played loud. His voice sounded kinda dry. He said, Who's that guy with a funny smile? She said, He's just a friend of mine. Just a friend of mine. Just a friend of mine. They talked a little, drank a lot as the evening went by place got crowded and the air too hot. He said, Let's go out for a while. The night was clear and the wind was soft. As they walked side by side, he said, Who's that guy following us about? She said, He's just a friend of mine. enough, enough to keep her satisfied. She said, Hold it, baby, it gets too much. I feel like I'm gonna die. He took her home in the early morning. She said, Please do come inside. He said, Who's that guy in the dressing gown? She said, He's just a friend of mine just a friend of mine." She said, Baby, don't you mind? He's just a friend, he's just a friend, he's just a friend of mine. Wist je dat je in Kruibeke gebruik kan maken van elektrische deelwagens en deelfietsen? Zij zijn een duurzaam en haalbaar alternatief voor een privéauto en je bespaart er een pak geld mee. De elektrische deelfietsen, misschien heb je ze al zien staan, dat zijn de oranje deelfietsen van Donkey Republic. Die, eh, dat is, met dit systeem heb je toegang tot een netwerk aan deelfietsen in heel de vervoerregio Waasland en Antwerpen. In Kruibeke zijn er vier plaatsen waar je de fietsen kan oppikken en achterlaten. In Basel is dat naast de bushalte aan de Oude Pastorij. In Kruibeke is dat naast het kruispunt op het Onze Lieve Vrouwplein aan de Kattenstraat. En in Kruibeke is dat ook op de Veerparking aan de Scheldelij. Erpelmonde vind je de fietsen naast de kerk. De elektrische deelwagens, en ondertussen reden al, reden al meer dan 100 unieke chauffeurs met onze twee elektrische deelwagens in Kruijbeke. Dat is goed voor ruim 350 ritten op één jaar tijd, dus dat is al heel wat. Wil je ook gebruik maken van die deelwagens? Die vind je op de locaties in Kruijbeke aan de Oude Pastorij, droogte van de Kattenstraat, begin van de Kattenstraat, en ook aan de wisseldroogte van de Baselstraat 98. Dus wil je gebruik maken van de deelfietsen en deelwagens, kijk dan even via de website hoe dat, wat dat kost en hoe je eh, daarmee kan rijden. En je vindt ze dus in Ruppelmonde, Basel en Kruibeke wat de deelfietsen betreft. En voor wat de wagens eh, is dat in Kruibeke aan de Wissel en aan de Oude Pastorij. Sharing is caring. I want Julia Stone met Big Jet Plane. En na Judas zijn met Si tu n'existe pas gaat uh, eh, Nicky nog eventjes Kruibek in de bloemetjes zetten.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 Schrijf je dan in voor de tweede editie van de bebloemingswedstrijd. We dagen iedereen uit om nog meer groen in onze straten te brengen. Dat zegt de gemeente. Ook wie geen voortuin heeft, geen probleem, die kan ook deelnemen door bloempotten te plaatsen of door een geveltuintje aan te leggen. En na goedkeuring van het Schepencollege mag je onder bepaalde voorwaarden zelfs een stuk voetpad innemen voor de bloempotten te zetten of voor het planten. Je komt bovendien in aanmerking voor een gemeentelijke subsidie. Een jury zal je geveltuin of je tuin komen bezichtigen tijdens de zomermaanden. Alle deelnemers ontvangen een leuk aandenken en binnen elke categorie, voortuin, geveltuin, bloempotten en bloembakken, worden drie deelnemers extra in de bloemetjes gezet. Lees zeker het reglement na voor de concrete spelregels. Zo maken bloemen en planten met een hoge ecologische waarde meer kans op een hogere score gratis inschrijven om deel te nemen aan deze wedstrijd kan tot en met 15 juni 2023 via www.kruibeke.be slash bebloemingwedstrijd. En wij gaan nog een beetje mijmeren met de motels in Suddenly Last Summer. de stem van Nora Jones in Sunrise. En is er al Sunrise met de fusieplannen, Nicky? Ja, wel, het is natuurlijk zo dat de mogelijke fusie Beveren, Kruibeke en Zwijndrecht iedereen wel bezighoudt. Kruibeke nam eind 2022 samen met de buurgemeenten Beveren en Zwijndrecht de principiële beslissing om een fusie te onderzoeken. Nu, wat zijn de volgende stappen in dat fusieverhaal eigenlijk? Nu, in 2023, dus in dit jaar, is er een projectgroep die onderzoekt wat nodig is om tot een succesvolle fusie te komen. En per gemeente loopt ook een communicatie- of participatietraject. Ten laatste, op 31 december van dit jaar, nemen de gemeenteraden een definitieve beslissing. En bij een positieve uitkomst wordt het fusievoorstel dan aan de Vlaamse overheid voorgelegd. Ook een fusie van twee gemeenten blijft een mogelijkheid. In oktober 2024 zijn er dan gemeenteraadsverkiezingen en op 1 januari 2025, indien de gemeenteraden en de Vlaamse overheid in 2024 positief stemden, is de nieuwe fusiegemeente vanaf die dag een feit. Nu, de vraag die velen zich stellen is waarom is dat fusioneren nodig? Nu, de lokale besturen die krijgen steeds meer verantwoordelijkheden, maar jammer genoeg geen extra financiële middelen om die te realiseren. Daarom is het voor kleinere gemeenten niet makkelijk om alle taken op een goede manier uit te voeren. Omdat grotere gemeenten die groeiende uitdagingen beter aankunnen, dringt de Vlaamse overheid al geruime tijd aan op vrijwillige gemeentefusies. Nu, wat zijn de belangrijkste voordelen? Vandaag hebben we de kans om met een eigen visie te gaan voor het samenbrengen van bevriende besturen. Op die manier zijn we zeker dat we de eigenheid van onze deelgemeenten kunnen behouden. We blijven inzetten op een gedecentraliseerde dienstverlening, waarbij nagenoeg elke deelgemeente kan rekenen op een eigen dienstenaanbod. Een vrijwillige fusie is bovendien goed nieuws voor de financiële gezondheid van de gemeente. De Vlaamse overheid garandeert een schuldovername van 500 euro per inwoner. Met 85.657 inwoners zou de schuld van de nieuwe fusiegemeente dus met ruim 42.828.500 euro verminderen op basis van de bevolkingscijfers op 1 januari 22. Nu worden de inwoners, worden wij dus met z'n allen betrokken of niet? Wij worden betrokken en dat gebeurt via communicatie- of participatietrajecten en die worden nog dit jaar opgestart. Uiteraard houdt de gemeente ieder van jullie op de hoogte via het magazine Kruibeke Info of via de website wwwkruijbeke.be Ba-ya-ya, ba-da-ba-da-da-da, ba-ya-ya, ba-ya-ya.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 Dit weekend kan je natuurlijk terecht op Molenberg Kermis, de jaarlijks weerkerende hoogmis van de ambiance. Op maandag 10 april is er paaseigerenraap. Dat is in Ruppelmonde aan het Fabriekske, de Gravin Margaretha-laan. En dat wordt georganiseerd door de landelijke gilden KWB Ruppelmonde en Gezinsbond Groot Kruibeken. Op 11 en 12 april, dat is dinsdag en woensdag, is er FEMA's Crea Atelier. Creatief schilderen kan je dan doen via, eh, dat is de seniorenraad die dat organiseren. En dat vindt plaats in de Girolokalen op de Wijspoel. Dat is op donderdag 13 april, 20 april, 27 april en 4 mei. Ik kan bloed komen geven in de gemeenteschool in Kruibeke op woensdag 19 april en op vrijdag 28 april. En op donderdag 20 april is er in het ontmoetingscentrum De Brouwerij in Kruijbeke een infomoment voor verhuurders. Daar krijg je meer info over renovatiebegeleiding, het conformiteitsattest, de veranderende EPC-regelgeving, premies en leningen voor verhuurders. Er is een tweedehandsbeurs voor kinderspullen op zaterdag 22 april. En dat is de gemeentelijke basisschool in Kruijbeke, in de Edmond Gorbeekstraat, georganiseerd door de Gezinsbond Basel en Ruppelmonde. Er is dan ook nog een rommelmarkt op zaterdag 22 april in de basisschool Het Krinkelding, dat is in Basel. Dat is gratis voor bezoekers en 2 euro per meter voor de standhouders. Op 23 april, dat is op een zondag, is er erfgoeddag en dat is in kasteel Wissekerke. En de getijdenmolen kan je dan ook bezoeken van 10 tot 5. Op zondag 23 april is er ook de magie van Heling, een tentoonstelling een kunstexpositie eigenlijk met schilderwerken van kunstenares Lydia Maartens. En dat is in de Robeekstraat in Basel. En dan sluiten we april af met de festivuif van de Oud-Giro-jongens van Kruijweken. En dat is in de Wilgenstraat. 10 euro inkom. Ehm, en dat is dus vrijdag 28 en zaterdag 29 april. Verwacht een aantrekkelijke line-up aan de twee podia, een unieke setting en memorabele sfeer. Dit was het voor vandaag. Flip informeert. geïnformeerd. Sluiten we hiermee af. Dankjewel, Nicky. Wat ons betreft, tot volgende maand. Dan zijn we terug, eventueel met Leo of met iemand anders. Of Filip, jij terug. We zien wel wie er beschikbaar is.